12 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. De VS kan alleen met een grondoffensief de kernwapens van Noord-Korea vinden en uitschakelen, schrijft het Amerikaanse ministerie van Defensie op vragen van twee democratische congresleden. Ze zeggen dat uit het antwoord blijkt dat er geen goede militaire opties zijn. Daarom hebben ze president Trump opgeroepen geen provocerende opmerkingen meer te maken over Noord-Korea. Op Sicilië worden verkiezingen gehouden voor een nieuw parlement en voor een regionale president. Die worden gezien als een graadmeter voor de landelijke verkiezingen in Italië volgend voorjaar. Peilingen duiden op een nek-aan-nek race tussen het centrumrechtse kamp en de vijfsterren protestpartij. De sociaal-democratische regeringspartij in Italië dreigt afgestraft te worden. Duizenden klimaatactivisten willen in de buurt van Bonn een bruinkoolmijn bezetten om zo de productie stil te leggen. De actie is een protest tegen de uitstoot van CO2 van de mijnen. Morgen begint in Bonn de jaarlijkse klimaattop van de Verenigde Naties. Saudi-Arabië heeft maatregelen genomen tegen de corruptie in het land. Koning Salman heeft een anticorruptiecommissie in het leven geroepen. Die wordt geleid door zijn zoon. Kort na het instellen van die commissie zijn tientallen mensen opgepakt. Een van de arrestanten is oud-kroonprins Miteb, die het hoofd was van de Nationale Garde. daaruit valt op te maken dat op de achtergrond ook een machtsstrijd speelt. De Zwitserse islamoloog Tariq Ramadan is opnieuw beschuldigd van seksueel misbruik. Vier vrouwen zeggen tegen een Zwitserse krant dat ze in hun tienerjaren door hem zijn misbruikt toen hij hun leraar Frans was. Eerder deden twee Franse vrouwen aangifte tegen hem vanwege verkrachting. Tariq Ramadan deed die beschuldigingen af als een lastencampagne. Hij wordt beschouwd als invloedrijk binnen de islamitische wereld in Europa. Het weer, wolken en buien trekken over het land. Tussendoor flinke perioden met zon. Het is ongeveer 10 graden. Komende nacht daalt de temperatuur tot rond 2 graden...